De deelnemers aan de herdenking liepen in een stoet over een snelweg naar de plek waar de aanslag vorig jaar werd gepleegd. In Iran zijn vandaag ook herdenkingen. De Verenigde Staten zijn op hun hoede voor wraakacties tegen zijn diplomaten of militairen. De Landelijke Huisartsenvereniging vindt dat ook huisartsen sneller gevaccineerd moeten worden. Gisteren werd bekend dat een deel van het ziekenhuispersoneel in de eerste groep zit die het coronavaccin krijgt. Huisartsen willen ook zo snel mogelijk aan de beurt komen. Het is de bedoeling dat ergens komende week de eerste vaccins worden toegediend. In Koevoorden in Trente heeft de ME vannacht ingegrepen bij een protest tegen de coronamaatregelen. Daarbij zijn enkele mensen opgepakt. Buurtbewoners uit de wijk Poppenharen waren de straat op gegaan. Ze maakten vuur en staken zwaar vuurwerk af. Rond half twee maakte de ME een einde aan de bijeenkomst. Bij een pand van de gemeente Rotterdam is gisteravond een vuurwerkbom door een raam gegooid. Door de explosie brak er brand uit, maar die was snel onder controle. Er vielen geen gewonden. Wel moest een aantal woningen erboven worden ontruimd. De politie onderzoekt de zaak. Er is nog niemand opgepakt. In de Verenigde Staten proberen elf Amerikaanse senatoren alsnog te voorkomen dat Joe Biden president wordt. De Republikeinen gaan komende week protest aantekenen bij de laatste telling van de kiesmannen in de Senaat. De groep senatoren staat onder leiding van oud-presidentskandidaat Ted Cruz. Ze willen dat het congres een commissie instelt om onderzoek te doen naar de verkiezingsuitslag. Amerikaanse media noemen het een symbolische stap die vrijwel zeker niets uithaalt. Het weer, af en toe zon.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 Everybody around the world, wherever you may be, don't, forget, the love under the Christmas tree. people that I love on their way I'm wishing once again the world could always be A holiday, just a holiday And don't, don't forget, forget the, love the love Under the Christmas tree Tonight, Tonight.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 Met ZFM. Hele fijne dagen. Als sneeuw sneeuwvalt, sneeuwvalt, sneeuwvalt. Dan ben ik bij jou. Dan fluister ik het zacht onder de kerstboom. Dat ik van je hou. En als ik in je ogen kijk, ogen kijk. Dan weten we het allebei, allebei. Als het sneeuwvlok op het dak valt. Dan ben ik perfect, het lijkt al zo lang geleden. Vorig jaar, mijn vrienden daar, toch was ik niet tevreden. Bubbels bij de open haard, tot stubbel, want jij was niet daar. De boom die staat, lichtjes aan, voelt nog een beetje leeg, maar alles verandert Tot Totdat we zijn verdwenen.